Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Eh, dit is het nieuws van NOS op 3. Het apenpokkenvirus is nu ook opgedoken in Nederland. Van het virus krijg je koorts, hoofdpijn en blaasjes op je huid. Apenpokken komen vooral voor in West- en Midden-Afrika, maar is nu overgewaaid, zegt de RIVM-baas. We moeten kijken hoe ver het verspreid is in Nederland en in Europa. En vervolgens alle maatregelen treffen om nu we nog waarschijnlijk in een beginstadium zijn, het ook eh, de kop in te drukken meteen. Het grootste deel van de mensen die het krijgen herstellen binnen een paar weken van de ziekte. In Engeland bestrijden ze het virus door de mensen rond de patiënt te vaccineren. De vermiste jongen van 19 die gisteren dood werd gevonden in een bos in Sittard... is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Xavier, Xavier Duurlinger raakte vorige week vermist. De politie roept getuigen op zich te melden. Duitsland maakt het openbaar vervoer in de zomer bijna gratis. De regering voert een tijdelijk 9-euro-ticket in. Daarmee kunnen mensen in de meeste treinen en alle metro's, bussen en trams onbeperkt reizen doen ze allemaal om de hoge brandstofprijzen te compenseren. Het kaartje is alleen geldig in juni, juli en augustus. En deze dieren zijn niet alleen het favoriete dier van heel veel mensen. Ze doen ook iets bijzonders wat geen enkel ander zeedier doet, ontdekten wetenschappers. Dolfijnen gebruiken koraal om hun beschadigde huid te genezen. Tien jaar lang volgden en filmden wetenschappers de beesten. Op beelden zagen ze hoe de dolfijnen hun lichaam tegen hetzelfde stukje koraal wreven. Door de wrijving komen geneeskrachtige stofjes vrij. Niet alleen heel schattig, maar ook heel slim dus. Het weer, er trekken nog buien over het land, maar de felste regen is het land uit. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen volop zon en dan tussen de 16 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel.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 Je veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, ma photo. Fais-moi, hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mia, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 It's a new life for me. ZFM Zandvoort. I guess I got what I wanted I never knew what I needed Leave it up to me to fuck it up without a good reason I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord these broke hearts, but mine's the one bleeding. Bullshit up in myself, me and my selfish appetite. I did not need your help. Now it's just me, myself, and I. La la la la la la la la. Now it's just me, myself, and I. La la la la la la la la.